7 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Premier Cameron heeft in het Lagerhuis gezegd dat Britse militairen als adviseurs en trainers naar Oekraïne gaan. De eerste groep Britse militairen vertrekt volgende maand. Cameron waarschuwde dat Rusland zal doorgaan met het destabiliseren van landen in de regio als het Westen werkeloos blijft toekijken. De Britten zullen Oekraïense militairen trainen en adviseren, onder meer op het gebied van logistiek en inlichtingenwerk. Ze zullen niet deelnemen aan gevechtsoperaties, benadrukte premier Cameron. De NS doet onderzoek naar omkoping bij de aanschaf van treinen. Het onderzoek richt zich op een consultant. De man zou voor duizenden euro's vertrouwelijke documenten van de NS hebben verkocht aan een Canadese treinfabrikant. De order ging uiteindelijk naar een Spaanse treinenbouwer. De opdracht gaat over de bouw van 118 treinen van de nieuwe generatie sprinters, die in 2018 worden opgeleverd. De criminele activiteiten van de Duitse motorclub Satudara zijn geheel ondersteund vanuit de Nederlandse tak. Dat zeggen de Duitse autoriteiten in een toelichting op hun besluit om Satudara in Duitsland te verbieden. Duitse leden zouden in Nederland wapens en drugs hebben gekocht en die in eigen land hebben doorverkocht. Vanochtend deed de Duitse politie een heel het land invallen bij clubhuizen en leden. In vijf deelstaten werden wapens in beslag genomen. De waarnemingsmissie van de OVSE in Oekraïne wordt uitgebreid. Daarover zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland het eens geworden. Het mandaat voor de waarnemers moet groter worden en er moet extra materieel en meer geld beschikbaar komen voor de missie, zeggen de ministers. Ze riepen de strijdende partijen op zich te houden aan de onlangs gesloten wapenstilstand. Het weer vanavond, vooral in het zuiden, kans op buien. In het noorden overwegend droog. Vannacht opnieuw regen. Morgen in de ochtend bewolkt en buien met mogelijk natte sneeuw. In de middag droog en geregeld zon. Het wordt morgen ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het uur haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boeren toen toender, ze bleven altijd vrij. is het uit en de taal die men haar bijbracht had. Maar hij droeg, droeg, en dat ze naar binnenkomen maat. Het hier nou van toezen, Europa dood het naai.